Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden asielzoekers in Brabant weten nog niet waar ze volgende week slapen. Ze wonen in het AZC in Overloon, maar dat gaat dicht vanwege overlast. En voor zo'n 300 mensen is nog geen nieuw bed gevonden. De kans bestaat dat ze in een noodopvang terechtkomen, zoals een gymzaal. Ook in Ter Apel zijn bedjes in een sporthal neergezet. Het aanmeldcentrum daar zit overvol. De staatssecretaris is hard op zoek naar plekken waar mensen wat langer kunnen blijven. Nou, die komen er langzaam maar zeker bij, maar wel te langzaam bij... waardoor we dit soort eh, problemen hebben. En we hebben te weinig plekken, dus er moeten meer gemeenten in Nederland zeggen... wij zijn bereid om opvang te bieden. En hij zegt dat hij het gaat regelen. Vorige maand zijn historisch weinig bedrijven failliet gegaan, zeggen onderzoekers van het CBS. Dat is best opmerkelijk, want bedrijven krijgen geen coronasteun meer. Het is ook niet nodig, vertelt economieredacteur Lisa Schallenberg. Een groot deel van het bedrijfsleven is best goed door die crisis heen gekomen. En de economie is natuurlijk weer open. Dus je kan weer omzet maken als je een restaurant bent of, eh, of winkel. Dat helpt uiteraard ook. En ondernemers besluiten zelf ook vaker om de stekker eruit te trekken als het niet lekker gaat. Dus nog voordat ze omvallen. Smeer je echt in als je de zon ingaat. Die oproep doen artsen. Online gaan verhalen rond van mensen die zeggen dat ze zich niet meer insmeren... omdat zonnebrand kankerverwekkend zou zijn wordt vooral gedeeld door mensen die ook claimen dat coronavaccins schadelijk zijn. Daar klopt niks van, zegt deze dermatoloog. Tenzij je regelmatig een fles zonnebrandcrème opdrinkt... zijn er geen aanwijzingen dat als je zonnebrandcrème gewoon op je huid smeert... dat dat kankerverwekkend is. En daarentegen is er overweldigend bewijs dat het belangrijkste wat je kunt doen om huidkanker te voorkomen is voorzichtig om te gaan met de zon. Eh, en daar hoort ook het smeren van eh, zonnebrandcreme bij. Ieder jaar krijgen 70.000 mensen in Nederland te horen dat ze huidkanker hebben. Artsen zeggen dat het verstandig is om op een zonnige dag regelmatig in de schaduw te zitten of een hoed op te zetten. Het weer steeds meer zon vandaag en een gaat of 19. Morgen een paar graden warmer, maximaal 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N9 Den Helder richting Alkmaar staat 4 kilometer file tussen Schorrel en Bergen. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort.